Uur. Goedemiddag, ik ben Jasper en dit is het nieuws van NMS op 3. Ook de onderwijsminister vindt het een interessant idee... dat scholieren verplicht een voldoende voor hun eindexamen Nederlands moeten halen. De onderwijsinspectie kwam vanochtend met dat plan in het AD... omdat steeds meer leerlingen moeite hebben met lezen en schrijven. De minister gaat goed kijken naar het idee. Er zijn natuurlijk soms leerlingen die misschien wel moeite hebben met Nederlands... of eh, dyslexie hebben of op een andere manier. En de vraag is, hou je die dan daarmee tegen... om ondertussen al het andere talent wat ze hebben er ook goed uit te halen? En dat vergt wel een afweging, maar dat we gewoon de niveaus überhaupt omhoog willen brengen. En dat we alle middelen die we daarvoor hebben aan moeten grijpen, ja, daar, daar ben ik het zeer mee eens. Volgens de minister investeert het kabinet daarom nu ook al veel in het onderwijs. Ridouan Taghi zegt dat hij geen nieuwe advocaat kan vinden... en daarom zichzelf voorlopig gaat verdedigen in de megarechtszaak tegen hem. De crimineel zit zonder advocaat nadat Ines Weski werd opgepakt. Zij zou berichten van Taghi aan de buitenwereld hebben doorgegeven... en zit nog steeds vast. Vertel mijn collega Remco Andringa. Haar voorarrest is eh, onlangs met eh, een maand verlengd. Eh, in die tijd mag ze geen contact hebben met de buitenwereld... en wordt ze verhoord door de politie. En daarna wordt gekeken of het nodig is haar nog langer vast te houden of niet. Het is trouwens nog niet helemaal zeker dat Taghi zichzelf gaat verdedigen. Het kan zijn dat de rechtbank hem een advocaat toewijst. FC Groningen is niet blij met een journalist. Ze dreigen zelfs aangifte tegen hem te doen. De journalist zou bezig zijn met een undercoveractie... en wil dit weekend laten zien hoe je met een stadionverbod... alsnog makkelijk naar binnen kan. FC Groningen heeft de KVB en de politie inmiddels ingelicht... en de journalist gevraagd de actie af te blazen. En sommige influencers doen echt alles voor wat extra views. Een Amerika. Amerikaanse YouTuber ging wel heel erg ver. De piloot kan een gevangenisstraf van 20 jaar krijgen... omdat hij een vliegtuig opzettelijk liet neerstorten. In de YouTube-video I Crash My Airplane zie je hoe de propeller en de motor stilvallen... en de piloot met een selfie-stick uit het vliegtuig springt. Oh, my God! Oh my God! Get me out of this. Get the Oh, De video is inmiddels dik 3 miljoen keer bekeken. De piloot heeft toegegeven dat hij het toestel opzet, opzettelijk liet neerstorten. Deed hij vanwege een samenwerking met een bedrijf. Het weer, wolken en zon elkaar vandaag. In Zeeland wordt het zo'n 18 graden, in het noordoosten zo'n 22. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Jolanda van der Velde van de ANWB. In Noord-Holland staat bij elkaar zo'n 30 kilometer file... door een vrachtwagen met pech op de A5 Amsterdam richting Hoofddorp... tussen Afrit IJmuiden en Knopen de Hoek 6 kilometer... met 20 minuten vertraging. De rechte reishok is dicht. Je kan omrijden via Bad Hoefdorp over de A9 en de A4. Waarschijnlijk duurt het nog een klein half uur. Op de A10, knopend Komplein richting knopend Waterhaasmeer... rijdt het nog langzaam tussen Amsterdam-Slotermeer en afrit Amsterdam Centrum. De vertraging is zo'n 20 minuten. Dat komt door bergingswerkzaamheden. De rechte reishok is dicht. Op de A10 de ring noord richting Den Haag tussen Landsmeer en de Koentunnel 4 kilometer... met een kwartier vertraging. Dat komt door een te hoge vrachtwagen.